Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op vliegbasis Eindhoven is een toestel geland met mensen die uit Soedan zijn geëvacueerd. Aan boord waren ongeveer 100 mensen, onder wie Nederlanders, Belgen, Soedanezen, Britten en Syriërs. Eerder werden ze vanuit Soedan naar Jordanië gevlogen. Op de luchthaven in Eindhoven is hulp en opvang beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben. De passagiers die moeten doorreizen kunnen later doorvliegen naar eigen land. Opnieuw staat een Amerikaanse bank op omvallen. Op de beurs van New York is het aandeel van de First Republic Bank ingestort. En het bleek dat spaarders 100 miljard dollar hebben weggehaald. Vorige maand kwam de middelgrote bank al in de problemen. Toen onder meer de Silicon Valley Bank omviel. Toen werd de First Republic Bank nog gered met 30 miljard dollar. Dus de derde bank in een maand tijd die in de VS omvalt. De gemeente Amsterdam mag de vervroegde sluitingstijden op de Wallen aanhouden, heeft de rechter bepaald. De raamprostitutie in het gebied moet sinds begin deze maand eerder stoppen, om drie uur s'nachts. Cafés moeten om twee uur s'nachts sluiten. Amsterdam wil zo de drukte en overlast in de binnenstad tegengaan. Ondernemers en sekswerkers stapten naar de rechter. Ze vinden dat zij de dupe zijn van de nieuwe sluitingstijden... terwijl ze niet de overlast veroorzaken. Maar de rechter zegt dat een veilig en leefbaar wallengebied voorop staat. De poging van een Japans bedrijf om de afgelopen avond een ruimtevaartuig op de maan te zetten is mislukt. Vlak voor de landing ging het contact met het apparaat verloren. De poging van het bedrijf iSpace uit Tokio moest de eerste commerciële landing op de maan worden. iSpace wil proberen grondstoffen en water op de maan te winnen om daar later een bewoonde basis te bouwen. En dan het weer.